Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Zet de Route du Soleil maar in je Google Maps. Frankrijk gaat weer open. Dat land staat op oranje, maar gaat vanaf morgen dus op geel. En dan hoef je na je tripje niet meer in quarantaine of je te laten testen. Om Frankrijk in te kunnen gelden wel een aantal regels. Je moet helemaal gevaccineerd zijn of een recente negatieve PCR-test kunnen laten zien. Naast Frankrijk gaan er nog meer plekken op geel komen ze. Het grootste deel van België en Griekenland en heel Estland, Litouwen en Slovenië. Steeds meer mensen melden zich aan voor hbo-verpleegkunde. Afgelopen jaar kwamen er meer dan 9000 eerstejaars bij... en dat is volgens het CBS 12% meer dan het jaar ervoor. Onderzoekers denken dat het komt door het afschaffen van de numerus fixus. Nu kan een onbeperkt aantal eerstejaars zich aanmelden. De A2 richting Utrecht is voorlopig dicht. Vanochtend klapten een auto en een vrachtwagen op elkaar staat een flinke file en de problemen gaan ook nog wel even duren. Pas rond het middaguur is de snelweg waarschijnlijk weer helemaal open. Een mascara of een stekkerdoos die je bestelt en die wordt thuis bezorgd in een gigantische doos waar een stofzuiger in past. Dat komt je vast bekend voor, zegt deze grondstoffenspecialist. Nou, in heel veel dozen zit voornamelijk lucht. In sommige gevallen wel 50%, maar ik ken ook voorbeelden van 80, 90% lucht. Hartstikke slecht, want hierdoor moeten bezorgers vaker heen en weer rijden met hun bus omdat die snel vol zit. Al dat extra karton moet in gemeente weer opgeruimd worden. Webwinkel Omoda heeft daarom een machine gekocht die dozen op maat maakt. Deze machine pakt de doos op meter hoogte, snijdt hem in op de juiste diepte, plakt vervolgens, vouwt hem dicht, plakt vervolgens een deksel op en het pakket is klaar voor verzending. Het weer, de dag begin bewolkt, vanmiddag wat vaker zon, blijft wel droog en het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Je hebt alleen opvallende vertraging op de N516 Zaandam richting Oostzaan. Tussen de aansluiting met de N203 en de aansluiting met de A8 staat een file van 2 kilometer. Hou hier rekening met 20 minuten extra reistijd.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 so you told me, baby. ¿Cómo está? Se está tal y eres otro. Triple Play, een greep uit het verleden. Als Dire Straits, Bruce Springsteen en Kim Wilde langskomen... met respectievelijk Money for Nothing, Dancing in the Dark en Kids in America... denk ik meteen aan de jaren 80. for nothing checks for free Ooh, and money for nothing the money just know just dance de Spotlight. Je moet er de moed voor hebben om een heel album met Waylon Jennings klassiekers uit te brengen. Shannon McNally heeft dat en levert schitterend werk af met de Waylon Sessions. Ze weet er een eigen draai aan te geven zonder het origineel tekort te doen. come back. It's up to you. But remember, I won't allow the things you used to do. You're gonna have to toe the mark and walk the line. This time. Dat was This Time. Nu de klassieker. Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Tot slot samen met Rodney Crowell het fraaie I Ain't Living Long Like This. toppers van toen. Ook discoklanken passen bij zomerse temperaturen en die hebben we. Dan Hartman is van de partij met Relight My Fire. Eruption vertolkt One Way Ticket. En George McRae neemt deel aan dit blok met Rock My Baby. Die song zal ik nooit vergeten, want die schalde de godganselijke dag over de eerste camping in Spanje waar ik ooit stond. Triple play, triple play, triple play, triple play, triple play. Triple play. Bobby Gentry is een Amerikaanse zangeres met een raspende soulstem... die eind jaren 60 vanuit het niets wereldberoemd werd met het nummer Ode to Billy Joe. Ze maakte vier platen die ertoe deden. Maar ze verdween begin jaren 80 van de radar en leeft als dame van 78 nu in gewilde anonimiteit ergens in het Californische Los Angeles of Memphis, Tennessee.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 first mom and papa called the little girl a lady. They raised her on the banks of a river bed. A houseboat tied to a big tall tree. A home for my papa and my mama strikes three, Papa jumps to his feet.